is de Jong met het NOS-journaal. Het Griekse parlement pakket noodleningen. Het parlement in Athene heeft de afgelopen avond gedebatteerd over de bezuinigings- en hervormingsplannen. Het debat begon een paar uur te laat. Premier Tsipras was het grootste deel van de avond afwezig. Het akkoord werd in het parlement aanvankelijk verdedigd door minister Tsakalotos van Financiën. Die zei dat er oneerlijke maatregelen in het plan staan en dat het sluiten van het akkoord het moeilijkste moment van zijn leven was. Bij de stemming was voormalig minister van Financiën Varoufakis tegen het voorstel. Ruimtevaartorganisatie NASA heeft de eerste scherpe foto van Pluto onthuld. De sonde New Horizons is gisteren vlak langs de dwergplaneet gescheerd. En door de extreem trage dataverbinding waren de scherpste foto's pas de afgelopen dag beschikbaar. Op de persconferentie werd ook een scherpe foto getoond van een van de manen van Pluto, Charon. De wetenschappers van het New Horizons team zijn opgewonden over de beelden die tot nu toe zijn binnengekomen. De onderzoeksleider zei dat er een aantal onverwachte ontdekkingen zijn gedaan. In Frankrijk zijn vier mensen gearresteerd die van plan zouden zijn geweest aanslagen te plegen op militaire doelen. De vier zijn tussen de 16 en 23 jaar. Ze zouden in contact zijn geweest met bekende Franse jihadisten die op dit moment in de gevangenis zitten. Eerder zei president Hollande dat deze week in Frankrijk verschillende terreuraanslagen zijn verijdeld. In zijn woonplaats Amsterdam is dichter, schrijver en beeldend kunstenaar Rogi Wieg overleden. Wieg debuteerde op 19-jarige leeftijd. Werken van hem zijn onder meer Toverdraad van Dagverdrijf en De Zee heeft geen manieren. Het leven van Wieg werd gekenmerkt door ernstige depressies. Vorig jaar vroeg hij om euthanasie wegens ondraaglijk psychisch lijden. Dat verzoek is gehonoreerd. Rogier Wieg was 52 jaar oud. Het weer, langzamerhand bijna overal droog en opklaringen. Minima rond een graad of 14. Overdag vooral in het noorden nog wolkenvelden.